Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Duitse media gisteren gezegd in een fractievergadering van haar partij, de CDU. Daarmee steunt Merkel de wens van het Europees Parlement... om de gesprekken met Turkije over toetreding te staken. Het parlement is verontwaardigd over de zuiveringsacties van de regering Erdogan... na de mislukte staatsgreep in juli. Defensie krijgt een nieuwe eenheid die zich richt op internetveiligheid. Het team heet Defensie Cybercommando en heeft als taak om digitale aanvallen op eigen netwerken af te slaan. Volgens het ministerie van Defensie is de eenheid nodig omdat de krijgsmacht steeds vaker te maken heeft met digitale spionage. Europa wil meer uitgeven aan de ontwikkeling van wapens om de veiligheid van burgers te garanderen. Dat maakt de Europese Commissie volgens de Volkskrant vandaag bekend bij de presentatie van het Europese Defensiefonds. Volgens de krant wil de Commissie jaarlijks 5 miljard euro besteden aan Europese drones en andere wapens. Vanaf 2021 zou nog eens 500 miljoen per jaar nodig zijn voor het onderzoek naar nieuwe militaire technologieën. Een neparts uit Hussen moet bijna 400.000 euro aan justitie betalen. Volgens de rechter heeft hij dat verdiend met criminele activiteiten. De man deed alsof hij een arts was en runde een medisch centrum. Hij zei tegen patiënten dat ze ernstig ziek waren en schreef illegale medicijnen voor. De omzet van restaurants, cafés en andere horeca is fors gestegen. We eten en drinken steeds vaker buiten de deur en hotels zitten voller. Daardoor steeg de totale omzet afgelopen kwartaal met bijna 9% in vergelijking met een jaar geleden. Dat is de grootste stijging sinds 2007. Vooral snackbars, lunchrooms en ijssalons doen het goed. Het weer in het zuiden eerst nog veel zon. Vanuit het noorden wordt het bewolkt met wat motregen. Door 2 graden in Limburg en 7 in het noorden.